Het kost minimaal een jaar om alles weer te repareren. Inmiddels zijn al 1,7 miljoen Oekraïniërs het land uitgevlucht. In Polen kunnen ze de stroomvluchtelingen nauwelijks meer aan, zegt verslaggever Arjen van der Horst. Ik sprak net met eh, de coördinator van het Rode Kruis die hulp biedt, die zegt ook eer openlijk: we kunnen dit gewoon niet aan. Een week geleden nog op dezezelfde plek kwamen per dag 1500 vluchtelingen aan. De afgelopen 24 uur is dat aantal gegroeid tot 30.000 per dag. Er is deze week topoverleg over de oorlog in Turkije. Voor het eerst sinds de Russische invasie praten ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne met elkaar. Turkije wil graag helpen in het conflict, zegt correspondent Mitra Nazar. Gisteren in een telefoongesprek met Poetin haalde, herhaalde Erdogan nogmaals dat hij graag wil bemiddelen. Het valt natuurlijk te betwijfelen of, ja, of dit dan wel tot een doorbraak kan leiden. Hè? Ik denk dat het vooral in de eerste plaats erg symbolisch is als die twee aan tafel komen te zitten. De ontmoeting tussen de ministers staat donderdag op het programma. De mensen in Oekraïne die nog niet zijn gevlucht demonstreren op allerlei manieren tegen de Russische invasie. In de verlaten straten van Kiev klinkt het Oekraïense volkslied uit de speakers. In de hoofdstad van Oekraïne is een staakt het vuren afgesproken... zodat inwoners de kans krijgen om te vluchten. Maar een deel van de mensen daar blijft om te vechten tegen de Russen. Het weer. Vanavond en vannacht helder. Op veel plaatsen gaat het ook wat vriezen. Het kan min 4 worden. Morgen een zonnige dag met 10 of 11 graden. Wat warmer dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 No Come on. Joey cracked the dawn, no Thalia. Uh, TM. No You're just another winner. Ah, ah, ah. yeah. give you the keys and all. You even helped me when the beef was on. Tell me what you feel. Yeah. Cause I'm uh, feeling yeah. something uh, real. Uh -huh. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you, babe. Woo! Slow down, love. Don't you see me with my girl? What you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and dubs. But I changed. Only got eyes for her. Believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I feel the same way. You make the dawn Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dance. Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me you i I'm feeling something real. I feel the same way. You make the Girl, I want you. Girl, I half negen in de stad En jij die naar me lacht Ik kon het bijna niet geloven Dat ik jou zou tegenkomen Ik ken je al zo lang Schat jij bent mijn day one Ik ben je man Jij bent mijn day one.